Jan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese leiders zijn bij de onderhandelingen over een nieuwe begroting niks opgeschoten, zegt premier Rutte. Hij verliet net na middernacht de vergadering. De komende ochtend komt de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, met een nieuw voorstel. Onderhandeld is er nog niet. De leiders hebben tot nu toe om de beurt hun wensen kenbaar gemaakt aan Michel. Nederland trekt daarbij op met de andere zuinige landen, Oostenrijk, Zweden en Denemarken. Volgens Rutte is de verdeeldheid in de EU groot. Hij herhaalde dat hij vasthoudt aan zijn standpunt dat er niet meer geld naar Brussel mag gaan. In het moordproces rond motorclub Calowago wordt een van de verdachten vrijgelaten. Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen tegen de 57-jarige Roel T. niet duidelijk genoeg. T. werd verdacht van de moord op een man die eerder een vergismoord had gepleegd... en daarna niet meer wilde meewerken aan de liquidatie van het eigenlijke doelwit. Roel T. spreekt alle verdenkingen tegen en komt nu dus vrij. In totaal staan in de zaak rond Calowago 16 leden van de motorclub terecht. Ze zouden moorden hebben gepleegd voor opdrachtgevers als Ridouan Taghi. Een man uit Nieuw-Zeeland is tot levenslang veroordeeld... voor de moord op een Britse backpacker in 2018. De 22-jarige vrouw was op rondreis in Nieuw-Zeeland... nadat ze was afgestudeerd. Via de dating-app Tinder kwam ze in contact met de dader en ze hadden seks. Zijn advocaten stelden dat ze wurgseks met wederzijdse instemming hadden... en dat de vrouw daarbij per ongeluk om het leven was gekomen. Maar volgens pathologen ging de man door met wurgen toen de vrouw al bewusteloos was. Het weer. Vannacht wordt het overal droog. Minima tussen 1 en 5 graden. De dag begint met zonnige periode, maar al snel neemt de bewolking toe.